Dik Hark met het NOS Journaal. Mario Been is opgestapt als trainer van Feyenoord opgezet. Been zou beginnen aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord. De supportersvereniging heeft teleurgesteld gereageerd. Ze vinden dat de spelers ook schuld hebben aan de slechte prestaties. Over een uur worden op een conferentie meer details bekendgemaakt. Steeds minder werknemers gaan voor hun 60ste met pensioen. Gemiddelde pensioenleeftijd is volgens het CBS nu 62,7. Vorig jaar was nog maar 6% van de werknemers die met pensioen gingen jonger dan 60. Een paar jaar geleden was dat ruim 25%. Politiemensen mogen geen zichtbare piercings en tatoeages hebben op of opvallende sieraden en extreem haar. Dat staat in de nieuwe gedragscode voor de politie, waarin benadrukt wordt dat politiemensen neutrale en gezaghebbende uitstraling moeten hebben. Dat betekent dat ook zichtbare uitingen van hun geloofsovertuiging taboe zijn, zoals een kruisje, een hoofddoek of een keppeltje. Ook mag een hanenkam en opvallend gekleur haar niet. Het bloofverbod is in strijd met de opiumwet. Dat heeft de Raad van State bepaald. Een groep Amsterdammers had burgemeester een paar jaar geleden te vergeefs gevraagd om een bloofverbod rond een kinderspeelplaats. Daarop stapten ze naar de Raad van State en die heeft nu dus besloten dat het verbod in strijd is met de opiumwet. Volgens de Raad is het bezit van softdrugs in Nederland strafbaar en kun je niet iets verbieden wat volgens de wet al verboden is. De Deelburgse pastoor die de kerkklokken iedere ochtend te hard luiden moet daar goed mee stoppen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De afgelopen vier jaar dienden veel buurtbewoners van de Margarita Maria Kerk een klacht in over het klokgelui om kwart over zeven s morgens. Maar de pastoor weigerde de klokken zachter te luiden. Volgens hem wordt zijn recht op vrijheid van godsdienst daardoor beperkt. Het weer bewolkt en regenachtig, vooral in het noorden en westen. Temperatuur rond 17 graden. Morgen weinig verandering, vrijdag droog en zonnig en 21 graden. In het weekende opnieuw wisselvallig en lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files, wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Muiden en Hoevenlaken En op de A12 Utrecht Den Haag bij Woerden.